Snowden kan niet rechtstreeks worden gehoord omdat dan bekend zou kunnen worden waar hij precies zit. Eind oktober liet Snowden in een brief weten dat hij graag wil getuigen. Hij had de brief meegegeven aan een Duitse parlementariër die hem kwam opzoeken in Moskou. Snowden heeft tijdelijk asiel gekregen in Rusland. Medisch specialisten gaan elkaar beter controleren. Op die manier moet worden voorkomen dat er weer zoiets kan gebeuren als de zaak Janssen Stuur. De orde van medisch specialisten praat al jaren over het plan en vanaf 1 januari wordt het uitgevoerd. Als blijkt dat een arts verkeerd handelt, wordt eerder de inspectie voor de gezondheidszorg ingeschakeld. Volgens de orde van medisch specialisten gaat het niet alleen om het ontmaskeren van slecht functionerende artsen. Ook goede ervaringen moeten worden gedeeld, zegt de orde, omdat specialisten vaak geïsoleerd werken. De NOS heeft de uitzendrechten van de EK en WK kwalificatieduels van het Nederlands elftal voor de komende vier jaar verkregen. Dat betekent dat alle duels op weg naar de eindronde van het EK 2016 en de eindronde van het WK 2018 rechtstreeks te zien zijn, zowel op de tv als internet. De NOS had de uitzendrechten voor de eindrondes van het EK 2016 en het WK 2018 al in bezit. De afgelopen jaar had SBS de uitzendrechten voor de kwalificaties. Er komt een animatiefilm over het leven van Anne Frank. De Israëlische filmmakers krijgen bij de productie ondersteuning van het Anne Frank Fonds. De instelling van vader Otto Frank in Zwitserland. Ze krijgen onder meer toegang tot het volledige archief van het fonds. Begin volgend jaar wordt gestart met de productie van de film. Het is de bedoeling dat de film wereldwijd wordt vertoond. Het weer in het westen, midden en noorden zonnig. In de rest van het land grijs en nevelig. Middagtemperatuur 3 tot 5 graden. Vannacht kan het mistig zijn. Morgen droog en af en toe zonval in het zuiden en oosten.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 We gaan eh, meteen van start, want we hebben weer een hoop muziek in dit uur zitten. En eh, de eerste is van Slow Hand met Cocaine... en uh, de groep Fox uit 1974 met Only You Can. Nog veel plezier. de groep Fox uit 1974 met het nummer Only You Can. En ze hadden nog een hit, en dat was Single Bad. En die draaien we vast nog wel eens een keer, tenminste een andere keer. Eh, de zangeres die heette Nusha Fox, maar niet verder vertellen. Dat was niet haar echte naam. Dat, eh, dat was eh, Susan Taylor. Trouwens, I want you to want me. I want you to want me. van het eh, tiende album van Dr. Hook. En dat was eh, Players in the Dark. En ik heb hier een eh, cd, The Best Of, Dr. Hook and the Madison Show. En daar staan 18 nummers op. En 16 daarvan zijn geschreven door Shel Silverstein. Maar deze dus niet. Baby Makes a Blue Jeans Talk werd geschreven door een ander. Een van mijn favoriete Nederlandstalige nummers komt uit 1991. Geschreven door Taylor, The Scene en Blauw. bijna even het nummer van eh, Ronnie Tober gaan zingen. In één woord, geweldig. Dit was de eh, Scene en Blauw. We zijn weer toe aan onze wekelijkse portie Cliff Richard. We gaan al zijn hits gaan we draaien. Elke week eh, één en misschien zelfs twee, een dubbele A-kant. Vandaag dus twee, Living Doll en Apron Strings. Een hit uit juli 1959. Got myself a crying, talking, sleeping, walking. to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye, and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Well, take a look at her hair, it's real, and don't believe what I say, just feel lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a little Cause I wanna be da da da da da to your apron string. Here I kiss you goodnight. But then what do I do? I, I hurry on home. But I dream about you. It's crazy, I know. But mm, it's one of those things. I wanna be da da da da da to your apron string. Yeah. in my heart a good night. And what do I do? Well, I hurry on home. I dream about you. Well, it's crazy, I know. But just one of those things. Well, I wanna da da da da da to your April string. Hey, you hold my hand, I burn like a fire. You kiss my lips and the flame goes high. I'm such a lucky devil. in my heart. If Richard and Shadows uit 1959 en uh, dubbele A-kant Living Doll en Apron Strings. We blijven even in het jaar 59. In de jaren 50 schreef Arthur Smith het nummer Guitar Boogie... en in 59 maakten The Virtues daar de Guitar Boogie Shovel van... onze instrumentale voor dit uur. Shoes uit 1959 en de Guitar Boogie Shuffle. Een grote inspirator van de beatgroepen uit de jaren 60 in Engeland was de heer Lonnie Donegan. Hier is hij met Pick a Bale of Cotton. I'm gonna jump down, turn around and pick a bale of cotton. Gonna jump down, turn around and pick a bale of day. Jump down, turn around and pick a bale of cotton. Gonna jump down, turn around and pick a bale of day. Oh Lord, pick a bale of cotton. Oh Lord, pick a bale of day. Me and my buddy gonna pick a bale of cotton. Me and my buddy gonna pick a bale a day. jump down, turn around, day. Het jaar was 1962 en dit was single nummer 36 voor Lonnie Donegan. Hij maakte zijn eerste in 1955. Het volgende nummer is geschreven door Barlow Bryant... en het wordt gezongen door Don en Phil. Love Hurts. Everly Love Hurts. Om het jullie wat eh, makkelijker te maken met eh, Oudjaarsavond... als je naar de top 2000 luistert... dan hoef je de laatste 20 minuten niet te luisteren. Want eh, die draaien we nu achter elkaar, de top 3. We beginnen met nummer 3, Led Zeppelin en Stairway to Heaven. Daarna nummer 2, Hotel California van de Eels. En op nummer 1, zoals iedereen weet, Bohemian Rhapsody van Queen.